Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is best moeilijk om topsporter te zijn in ons land. En dat komt doordat er te veel gericht wordt op medailles als norm voor succes. Onderzoekers vroegen bijna 1500 sporters, coaches en oud-topsporters hoe ze in de wedstrijd zitten. En de resultaten zijn niet mals. Een kwart van hen heeft vorig jaar fysiek, mentaal of verbaal geweld meegemaakt. Ook worden onderdrukking, pestgedrag en discriminatie genoemd. Het rapport werd net aangeboden aan de demissionair staatssecretaris. Die zegt dat het goed is dat de sportcultuur in ons land is onderzocht. Dat we niet alleen maar met borst vooruit lopen en kijken ons eens gaaf zijn en het goed doen. Maar dat we ook reflecteren en kijken wat er beter kan. Er moet niet alleen naar medailles worden gekeken... maar juist meer naar de drive van topsporters, zeggen de onderzoekers. Opnieuw een flinke vulkaanuitbarsting in Indonesië. Op het eiland Flores begon het gisteren te rommelen bij de Lewatobi Laki Laki. Bij de uitbarsting was een aswolk van 11 kilometer hoog. De Indonesische overheid staat op scherp, zegt correspondent Mustafa Margadi. Dat houdt in dat iedereen binnen een straal van 7 kilometer van de vulkaan eh, geëvacueerd wordt. Ehm, niemand mag er meer in de buurt komen, ook niet eh, toeristen, voornamelijk wandelaars die daar wel eens ehm, eh, die vulkaan willen bewandelen. Niemand is gewond geraakt bij de vulkaanuitbarstingen in Indonesië. Oorlogen, internationale spanningen en andere ellende. Maar bij de Belgische collega's van de VRT is er gelukkig ook nog aandacht voor andere belangrijke zaken. Zoals de vraag, hoe krijg ik mijn bier zo snel mogelijk koud als ik wil gaan barbecuen? Meerdere manieren zijn getest, zoals je flesjes in de vriezer stoppen... of ze omwikkelen met natte handdoeken en die bij de ventilator leggen. Maar de beste manier is een ijsbad. Je kan dus nooit niet uh, eh, je bier laten bevriezen. het, is veel, het gaat veel sneller dan een diepvries. Uh, graden in plaats van 12,7. Omdat heel uw, uw flesjes zijn helemaal eh, omringd door water. Wel uiteraard veel beter geleid dan de lucht die in een diepvries zit. Hij heeft nog een pro-tip voor als de nood echt hoog is. Gooi een lading zout in het ijswater. Dat kan daardoor nog kouder worden zonder te bevriezen. Het weer nog alleen wat dunne wolkjes, maar vooral veel zon vandaag.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 Get your back up off the wall 6.9 FM. the kind of guy who thinks he's smart magic world. But he won't mind. He's in love and he says love is fine. Oh, yes, indeed, we know that people find a way to go no matter what the matter. van Zandvoort. Dit is ZFM. saying, darling, baby. Darling, won't you ease my worry now? Tried to give you consolation. Your old man let you down. Like it, I fell in love me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Make the best of the situation. For I finally go insane. Please don't say in the grave. Tell me all my Got me on my knees, baby. darling, please, baby. Darling, won't you ease my mind?